Uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De poort hebben gesloten reageren tevreden op de definitieve tekst. Ze benadrukken dat ze hun verantwoordelijkheid hebben genomen. VVD-fractievoorzitter Blok vindt het pijnlijk dat sommige maatregelen van het kabinet zijn teruggedraaid... maar niets doen zou enorme schade hebben opgeleverd. Volgens CDA-leider Van Haarsma Buma wordt in het akkoord de pijn eerlijk verdeeld. De oppositie heeft kritiek. Volgens PvdA-leider Samson verergert het akkoord de recessie. SP-voorman Roemer noemt de maatregelen desastreus. En PVV-leider Wilders spreekt van een pakket waar links-Nederland zijn vingers bij aflikt. Er is onder meer afgesproken dat de AOW-leeftijd vanaf volgend jaar in stappen omhoog gaat en ambtenaren op de nullijn gaan. Het kabinet neemt geen nieuw besluit meer over de Hedwiegepolder. Staatssecretaris Bleek wilde de polder voor een derde onder water zetten en kwam daarmee terug van eerdere plannen. Maar, zegt hij, ons voorstel heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer en we zijn demissionair. Volgens Bleker is het onduidelijk welk voorstel de Kamer wel steunt. Hij wil de beslissing nu overlaten aan het nieuwe kabinet. Staatssecretaris Teven van Justitie heeft een petitie tegen de vervroegde vrijlating van Volkert van der G in ontvangst genomen. De petitie is 40.000 keer ondertekend en werd overhandigd door initiatiefnemer Hans Smolders, die chauffeur was van Pim Fortuyn. Van der G werd in 2003 veroordeeld tot 18 jaar cel en kan vrijkomen in 2015. Hij heeft dan twee derde van zijn straf uitgezeten. Drinkwaterbedrijven willen overal in Nederland watertappunten plaatsen. Zo willen ze zwerfvuil terugdringen. Plastic flesjes uit de supermarkt worden vaak weggegooid en niet altijd in een vuilnisbak. De watertappunten komen vooral op drukke plekken in landelijk gebied. Het idee erachter is dat lege flesjes kunnen worden bijgevuld. Het weer, volop zon, temperatuur 21 tot 25 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 Amsterdam-Amersfoort over 9 kilometer vanaf Laren tot aan Bunschoten.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 So go on and squeals at the FBI. We, we can, can make a deal, make it worth your while. it On a reel of tape You caught the mug Who did it? The forgery And the babe in charge of larceny So the FBI, they rewarded him Cause they like a guy who will stab a friend ritme van Zandvoort op 106.9 FM. legend Never felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for Vanna Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see it crying out, yeah Is there anybody out there? Just really counting all your love, still struggling uphill But you act like Heated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire.